Citydijkers met het NOS Journaal. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanover is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 andere mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger is ingezet om de rel in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu roept op niet het recht in eigen handen te nemen... Een paar uur na de schietpartij eerder vandaag, waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde, stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. In verband met het oplaaiende geweld was er de afgelopen dag voor het eerst in lange tijd hoog overleg tussen Israël en de Palestijnen. Er zijn afspraken gemaakt om het geweld te bedwingen en om verder te praten. De Italiaanse premier Meloni heeft eh, met, ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabria, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen... Het is onduidelijk hoeveel migranten aan boord waren toen de boot verging. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Maar een klein deel van de directe aandeelhouders komt uit Nederland. DNOS bracht in kaart wie de aandeelhouders zijn van grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond. Het zijn dus vooral vermogende particuliere beleggers niet pensioenfondsen, want die spreiden hun vermogen. Het weer vannacht helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul.